We hebben steeds gezegd van we moeten ook dingen breder uh, wegen. Eh, dus naast de risico's komt corona staat ook het welzijn van studenten en de nood die er bij hen echt is om weer te kunnen studeren. MBO-studenten mogen al naar school. De minister hoopt dus dat de hbo en universiteiten vanaf april ook weer open kunnen. Een heftig verhaal op zee tussen Turkije en Griekenland. Volgens Turkije heeft de Griekse kustwacht zeven vluchtelingen... met handboeien en zonder reddingsvest de zee ingejaagd. Minstens drie van hen zijn zouden zijn omgekomen. Griekenland stuurt al langer migranten gedwongen terug... omdat de migrantenkampen overvol zitten. Het land zelf heeft nog niet gereageerd op dit verhaal. Een Hilversummer moet een boete van 500 euro betalen... omdat hij de eigenaresse van een ijssalon uitschold... en daarbij racistische scheldwoorden gebruikte. Hij moet de vrouw ook 400 euro schadevergoeding betalen. De ijssalonhoudster zelf moet ook al een keer, moest ook al een keer voor de rechter komen... omdat ze na de scheldpartij met een stok om zich heen sloeg. Zij werd vrijgesproken. Ajax weet zijn volgende tegenstander in de Europa League. AS Roma wordt het. Volgens commentator Jan Roels zeker geen makkie. AS Roma, de nummer 6 uit de Serie A, schakelde opvallend makkelijk Shakhtar Donetsk uit. Die topploeg uit de Oekraïne in de achtste finale een bekendste naam bij AS Roma. Het is oud Feyenoord, Rick Karsdorp natuurlijk. Hè. Maar is dus geschorst voor de eerste wedstrijd op 8 april in de Johan Cruijff Arena. Omdat hij gisteren een gele kaart pakte in Kiev tegen Shakhtar Donetsk. Dus in die eerste wedstrijd is Rick Karsdorp er niet bij voor AS Roma. Ajax moet dus volgende maand eerst thuis tegen Roma. Een week later is de return in Italië. En een fout bij een zwembad in Amsterdam. De tegelvloer kan niet tegen water en chloor. En dat is op zich niet handig bij een zwembad. Het Noorderparkbad is dus voorlopig gesloten. Het weer zonhoog op de meeste plekken droog. Door de wind kan het wat kouder voelen. Vanavond ook droog en vannacht ook kans op een beetje vorst. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan het winnen als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tegen Waarom ga je niet meer met me mee, ha?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 blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. 68% denkt dat het proces eerlijk verliep. Slechts 10% denkt dat het oneerlijk ging. En de rest dacht er neutraal over of had geen mening. Volgens Turkije heeft de kustwacht in Griekenland zeven migranten geboeid en zonder reddingsvest op zee achtergelaten. Drie van hen zouden zijn overleden. één drenkeling wordt vermist. De Grieken hebben nog niet gereageerd. En de vloer van het Noorderparkpad in Amsterdam moet worden vervangen... omdat die niet tegen chloor, warmte en vocht kan. De tegels lieten los. Een gemeentewoordvoerder zegt dat er per ongeluk een verkeerde vloer is gelegd. En het weer. Vannacht is het helder, droog en vriest het op veel plaatsen. Morgen in het zuiden en midden geregeld zon en het wordt een graad of 7.